Goedenavond, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Een groep jongeren uit Urk die over straat ging in nazi-uniformen heeft excuses aangeboden. Deze verslaggever van Omroep Flevoland vertelt hoe het eraan toe ging. Het zijn eh, jongens tussen de 16 en de 20 jaar. En ze hadden dus eh, zaterdag een feestje op het eh, industrieterrein... en zijn daarna in nazi-kleding langs verschillende kroegen gegaan. Het was waarschijnlijk bedoeld als protest tegen het coronabeleid. De groep heeft inmiddels dus sorry gezegd, meldt Hart van Nederland. jongeren laten weten dat ze absoluut niet tegen Joden zijn. En ook zeggen ze dat het niet hun bedoeling was om met de nazi-uniformen herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog op te wekken. De baas van Funda moet niet op zoek naar een nieuw huis, maar naar een nieuwe baan. De topman stapt eind dit jaar op vanwege een ruzie met de aandeelhouders, heeft de woningsite bekendgemaakt. De Funda-baas zegt dat hij met pijn in het hart vertrekt een jongetje van 11 uit Syrië is een politiebureau in Rotterdam binnengelopen om asiel aan te vragen. De politie laat weten dat het naar omstandigheden goed gaat met de jongen... en dat hij is opgevangen door een familielid dat al in Nederland woont. En de zorgen om een dijkdoorbraak in Zuid-Limburg afgelopen zomer... blijken achteraf helemaal niet nodig te zijn geweest... Tijdens het hoogwater in juli kwam er ineens water door een dijk bij het dorpje Bunde. Het waterschap dacht dat die dijk elk moment kon doorbreken... en dus moesten duizenden mensen hun huis onmiddellijk verlaten. Paniek om niets blijkt nu. Het water kwam niet door een scheur in de dijk... maar door een buis die daar al jarenlang lag. Deze vrouw neemt het niemand kwalijk. Ja, nu kan ze natuurlijk wel zeggen van... Eh, hoe wordt het vanwaardig? Maar ja, beter worden een Beter het zekere eh, voor de Ja, precies. Ja, zeker. wel balen voor een groep militairen die erbij werd gehaald om de dijk te versterken. In totaal hebben ze dik 3000 zandzakken neergelegd, terwijl het dus helemaal niet nodig was. Het weer nog veel opklaringen en bijna overal droog vanavond. Vannacht dan kan er wel wat mist ontstaan. En morgen is er geregeld zon. Het wordt ook een stuk warmer dan vandaag. 21 graden aan zee tot 26 in Limburg. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort. is Zin in ZFM.